bij zijn huis in Waalre eerder dit jaar... De advocaat zat in zijn auto toen iemand op een fiets hem op hem schoot. Waarom is nog steeds niet duidelijk. Sanders werd niet geraakt, maar raakte wel licht gewond door glasscherven. Kort daarna werd brand gesticht op zijn kantoor. Sanders is zelf verdachte in een onderzoek naar fraude. De FIOD deed vorig jaar een inval bij het advocatenkantoor. In Twello bij Deventer is bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe woonwijk een graf gevonden van bijna 5000 jaar oud. Het skelet is vergaan, maar aan het zand is te zien hoe de dode heeft gelegen. Hij is begraven op zijn linkerzij met opgetrokken benen. Naast hem lagen een aardewerken beker, een geslepen bijl en een mes van vuursteen. Het graf uit ongeveer 2500 voor Christus lag waarschijnlijk vroeger in een grafheuvel. Het OM heeft een pijnlijke vergissing gemaakt in de mishandelingszaak van januari in Eindhoven. De aanklager zei in de zaal dat tegen de verdachte die met schoppen begon... een celstraf van vier maanden onvoorwaardelijk werd geëist. Dat had acht maanden moeten zijn. De man werd uiteindelijk veroordeeld tot drie maanden cel. De fout wordt mogelijk in het hoge beroep recht gezet. Buitenlandse bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar voor twee keer zoveel geïnvesteerd als in dezelfde periode vorig jaar. De investeringen hadden een waarde van ruim 800 miljoen euro en ze leverden ruim 4300 banen op. Volgens minister Kamp is de stijging te danken aan lobbywerk van de overheid. Een speciaal agentschap probeert buitenlandse bedrijven naar Nederland te krijgen door onder meer voorlichting te geven over overheidssteun. Paus Johannes Paulus II wordt volgend jaar op 27 april heilig verklaard. Dat heeft paus Franciscus bekendgemaakt. Johannes Paulus II, die in Polen werd geboren als Karel Jozef Wojtyla, was paus van 1978 tot aan zijn overlijden in 2005. De vorige paus, Benedictus, had hem in 2011 al zalig verklaard. Dan nog het weer, zonnig en 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. De oostenwind is krachtig op de Wadden. Morgen en overmorgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 En uh, we staan weer aan het begin van een nieuwe werkweek. Goedemiddag. Goedemiddag. hey, jij er ook? Wat ja. gezellig. Goh. Mocht u on, uh, eh, tijdens de microfoons en zo wat onbestemde geluiden horen. Ja. Ik weet niet of dat uh, doorkomt, maar ze zijn buiten met het pand bezig. Dus uh, de, de schilders zijn aan het schuren. Dus ja, dat kan wel eens zijn dat je dat dus... Misschien dat dat een beetje doorkomt. Ligt dus niet aan uw toestel of aan uw computer absoluut niet. Ja, en dan de stelling van de week. Als voetballers die meer verdienen dan waar een ander een jaar voor moet werken... niet bereid zijn om een beetje in te investeren in hun eh, techniek... en eh, niet willen trainen, ontsla je de trainer. Ja. Ja. Ja, ik zeg maar zo, dat hadden ze in de tijd van Ines Michels niet hoeven te flikken. Dat was het andersom geweest. Die had gewoon het hele elftal naar huis gestuurd. <laughs> Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. de man heette niet voor niks een generaal, hè? Ja, zo is dat. Hoe bestaat dat toch in godsnaam? Voetballers vinden dat er geen chemie meer is met de trainer. En dan, vinden ze dat ze te hard moeten trainen. En dan wordt de trainer ontslagen dan zegt die Gert-Jan van Beek ook nog van... Ja, ik moet toch eens bij mezelf te raden gaan. man! Nou, schiet op. Je hebt het grootste gelijk van de wereld. Ja. Klojo's gewoon werken voor hun centen. Nou, worden ze voor betaald en dik ook. Ze verdienen genoeg. Mogen ze best een rondje extra verlopen. Nou, wel twee rondjes ook. Ja, ja. Zo is dat. Zo, nou, de nou. stelling is er weer uit. We hebben <laughs> onze gram weer gespuwd. <laughs> Ja. maar dat is toch te gek van de woorden. Het is echt, in de, het is gewoon te gek van woorden. Het is gewoon belachelijk. Ja. Viva Gert-Jan van Beek. Zo, ik neem het een keer op voor die man. Zo, leuk. Ja. Hij heeft het goed gedaan. soms zou je, soms zou je wat betreft in die voetbalrijd toch wel eens terugverlangen naar, naar, naar figuren als Rodinus Michels, weet je Ja. Die gewoon klaar, autoriteit, kop houden, werken. Zo is dat. Zo, nou, hebben we weer genoeg aandacht eraan besteed? Ja maar eens muziek gaan doen. Ik hoor toch muziek? Ik heb niks laag Oh, ik... Ah. Eh, het is echt maandag geloof Monday, Monday. Can't trust that day.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 Safe and Sound was dat. En eh, de band heet eh, Capital Cities. Ja. Nou, dat kan. Ja, toch? Dat kan allemaal. Als je je dan veilig voelt, dan til je hem op. Het <laughs> zijn de drie Jawel. zeggen dat jij, ze denken dat wij. Je voelt dat de verhalen zijn ontstaan. Laat ze maar gissen, als zij toch eens wisten. Van de chaos in mijn hoofd, het laat me nooit meer gaan. En je lacht van ja, ik wil ook. En als ik wacht zal het misschien overgaan. Ieder moment kan het moment zijn. In de lucht hangt het al weken. Mijn karakter, mijn gebreken worden mij de baan. Dan is het moment daar. Til me op, laat me zweven. Geef de kleur aan mijn leven. En me door, zeg me alles wat ik horen wil. Wow, laat me vergeten. Problemen, angsten, verleden fine. watch you smile. Tell me why. Young was dat. Met zijn nummer dat eh, voorkomt op het album After the Goldfish. En dat heet Tell Me Why. Daarvoor hoort u ehm, Bastille met Things We Lost in the Fire. Jawel, <clears throat> eh, ik zei het straks in het begin al. Eh, mocht u wat onbestemde geluiden horen zo, zo... Dan moet u niet denken dat er iets fout is met het toestel. Maar zijn hier buiten bezig met... panden schuren. <laughs> ja, dat maakt zo'n Leren Harry. Dat, eh, dat hoor je er misschien wel een beetje tussendoor. Ja, helemaal geluiddicht is het hier nog helemaal niet. Dan kan ik niks doen. Dus dan weet u dat. Mocht u, de, dan, eh, mocht u van die rare geluiden horen, dan ligt het niet aan mij. Dit is Jula van de Toorn. Oeps, I did it again. Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. Got sent from above. I'm not dead innocent. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious like you still lose oh, all my senses. It's just so typically me. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love? Got sent from above. my problem is this I'm dreaming away Wishing that heroes that truly exist I cry watching the day You see I'm a fool in so many ways Could still lose all my senses It's just so typically me guess I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. Got sent from above, I'm not there. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. Got sent from above. Als je dit hoort, wil je Britney Spears nooit meer horen hoor. Wat? Wat goed zeg. Jula van der Toren, ze deed mee, of doet mee, weet ik niet. Want ik volg het verder niet. Eh, die hele Voice of Holland, eh, ik vind dat allemaal maar niks. Maar dat, dat eh, weet u wel. Ik volg dat verder niet. Maar ik hoorde toevallig dat dit meisje daaraan meedeed. En ik vind dit gewoon een geweldig nummer. Ja, dit vind ik gewoon echt te gek. Jula van der Toren heet ze. En het nummer, dat heet het dus. Oeps, I did it again. Van Morrison, the man. On the bright side of the road. dat met zijn eh, geweldig nummer. En eh, dat heet On the Bright Side of eh, the Road. Ja, lekker toch? zwingt dus een trein. Zo is dat. Ja, het weerbericht. Het weerbericht, het jawel. Weerbericht. Nou ja, het, het hoge drukgebied boven Scandinavië heeft een uitloper naar Polen... en zorgt voor een stevige oost- tot noord zuidoostelijke stroming. En daarmee wordt eh, droge polaire lucht aangevoerd. Net als afgelopen weekend schijnt ook vandaag de zon weer volop en het blijft droog. De oostelijke wind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 16 graden. Vanavond en komende nacht is en blijft het helder en droog. De oostelijke wind waait matig tot vrij krachtig en het kwik daalt naar een graad of 6. Ja, frisjes. Morgen verandert er heel weinig.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 Aan de vorm van die twee werelddelen. Kijk maar eens goed. Als je het een beetje naar elkaar zou toedrijven... dan zou Zuid-Amerika precies in dat bochie in Afrika passen. Zei je wat? Ja. Oh, je microfoon Als je alles aan elkaar legt, dan past het allemaal in elkaar. Ja. Inclusief de Zuidpool. Ja. En dan zie je dus ook dat er een stuk ontbreekt. Dus en dat was, gat. ja. en dat was Atlantis. Ja. Zo is dat. Ja, dan bent u daarvan even op de hoogte. Dat u dat maar even weet. Hè. Ik bedoel, kijk, je moet van dit programma natuurlijk ook nog wat opsteken. het is niet alleen maar natuurlijk gewoon lekker nou, muziek luisteren. Het is wel eens leuk om te doen hoor. Om, om dat allemaal eens een keertje eh, in elkaar te puzzelen. Ja. Nou, ik heb het ooit eens moeten doen. Ja? heb je dat gedaan? Met een legpuzzel of zo? Nee. Oh. Nou, oké. Okay. Dan ga je maar in een liefdesliedje leven. Dan moet je het zelf maar weten. Dit is Jackie. Living in a Love Song heet haar nieuwe album. Admit it, you did it. It's your fault I'm like this. your kiss. No. zodra dat... Uh, Maar goed, dit blijft ook een leuk liedje. Ze heeft een prachtig nieuw album. Dat is vorige week, dacht ik, uitgekomen. Eh, Jacqueline van Grinsven Grins heet ze. En ehm, haar artiestennaam is dus inderdaad Jackie. Nou, leuk toch? Vind ik wel. Dat dus even voor Angela kan ze nog even oefenen voor vanavond. Phil Collins natuurlijk. Eh, follow You, Follow Me. Ken nou? Oh, jawel hoor. Oké, okay, goed zo. Dat ging toch al wel. Oké. Had je nog wat leuks te vertellen? Ja, ik, oh. Eh, er kwam een eh, persbericht onder mijn aandacht. En het blijkt afgelopen weekend, gisteren was dat... Eh, is er een uh, beach clean-up gedaan. Oftewel een schoonmaak op het strand. En eh, dat schijnt een groot succes te zijn geworden. de initiatiefnemer Martijn van der Hoek, een, een, actief surfer... had eigenlijk een beetje genoeg van al het zwerfvuil wat er op het strand lag. En samen met een zevental vrienden hebben ze gisteren van 500 meter strand... bijna 100 kilo vuilnis afgehaald. Zo. Ja. En eh, daar lag van alles bij. <laughs> Eh, Martijn hoopt eigenlijk dat het initiatief navolging vindt... en dat er meer mensen beseffen hoeveel troep er eigenlijk blijft liggen. En ook dat mensen in de toekomst beseffen... dat je al die troep niet moet laten liggen. Er staan vullersbakken genoeg. Ja. Was er, ooit, was er ooit niet eens een prachtige sprook, spreuk, sprook, spreuk... Ja. Ja? Laat niet naar het aangenaam verpozen de eigenaar van het strand, de schillen en de dozen. Zoiets, ja. Ja, dat is, toch een, dat is een kreet die is al heel oud. Maar hij doet het nog steeds. Ja, maar ik vind, eh, ja, het is eh, toch allemaal troep wat uiteindelijk in zee terecht Ja, dat Met alle gevolgen van die. Ja. En het is zo makkelijk, hè, via je zooi op te pakken. Hoor. Ja, dat zeg ik. Er staan op, eh, om de zoveel meter staan, er staan een stuk of wat vullersbakken. Dus ik snap eigenlijk het probleem niet zo. Nee, ik ook niet. <laughs> nou ja, ik wel. Mensen zijn gewoon te lui en denken alleen maar aan zichzelf. Ik ga naar huis en uh, wat er met die troep gebeurt, kan mij het schelen. Ja, precies. Maar, eh, En vroeger had je natuurlijk flessen, mee, had je flessen mee en daar stond statiegeld op. Dus die namen ze wel mee. Maar ja, die plastic rotzooi even tegenwoordig, daar staat geen statiegeld op. Dus allemaal liggen. Nee, dat hadden ze eigenlijk niet af moeten schaffen. En dan nee. wilden, ze, wilden ze het helemaal afschaffen. Ik vind het eigenlijk een heel dom iets. Ja, Hoezo recyclen? Ja, oké. Zo is het ook nog eens een keer. Maar ik vind het een leuk initiatief van eh, Martijn. Ik las daar, ja, heel goed initiatief van goed onze gedaan. Martijn. Goed gedaan Martijn. Je krijgt van ons een thumbs up. Pluim. Pluim, ja. ja. Pluim van ons. De pluim van ZFM Lunch, ja. Ja, bij deze. <laughs> bij deze. Ingevoerd. Ja. <laughs> Er is nog iemand die een pluim verdient. Die is de hele nacht doorgezakt. Oh. Dus afgelopen, ja, die, die, man die verdient een, eh, die verdient een potgieter eh, eh, weg was dat. Die man die is doorgezakt de hele nacht. Die heeft de nachtje doorgehaald. Ja. En dat hij toen naar huis wilde. Toen betrapte hij twee inbrekers op hete daad. Kijk, dat vind ik nog ook weer knap. Kijk. Ja, als je, Dat, als je dat zo, zo ziet, dat vind ik toch knap. Ja, vind ik knap. Ja. Ja. ja. Heel goed. Nou, goed gedaan. Ja, vind ik ook. Zal ze leren. Zo is dat. Potverdorie nog een toe. Wat denken ze nou eigenlijk wel? Nou. you Nou... everything that I see, I won't show high love and emotion. Jordan, als ik het goed zeg. Het zal wel. Het nummer dat heet eh, Hold On, We're Going Home. Nou, mooi niet. Want eh, we hebben nog even te gaan, hè? Eh, tot twee uur. Hoe dacht je nou? Wat is dit nou weer? Dat zoek ik helemaal niet, die muziek. Ha, potverdorie. ik moet deze hebben. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then guarantee we got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. What's gonna be. Don't Peter, dus uh, nieuw. Ja, dat is helemaal, eh, helemaal nagelnieuw. Is dat, ja, leuk hè? Helemaal nagelnieuw is. Ja, vind ik wel. Helemaal nagelnieuw. Ja. Ja, en dat betekent dat we er alweer uh, zo wat erheen zijn. moet ik even zeggen, we zijn er alweer zo wat erheen Ja, het gaat hard hoor. Als je, als je het naar je zin hebt. Oh jongen, dan gaat de tijd zo hard. Mooi gezicht als je naar buiten kijkt en je ziet die heerlijke zon zo schijnen. Oh, dat stemt je altijd weer een beetje vreugdelijk, hè? Ja. Goed, we gaan ons even opmaken voor het eh, nieuws. Van eh, één 1 uur. En na het nieuws zijn we gewoon weer terug met een leuk stukje cabaret. En eh, wat is meer zeg. Ik weet nog niet wat het is, moet nog zoeken. Maar kom wel goed. In ieder geval, uh, mocht u aan een broodje zitten, eet smakelijk vooral. En uh, laat u niet van de wijs brengen door het nieuws. En wij zien u zo weer aan de andere kant van het nieuws. Dag!